7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Goedenavond. De Nederlandse marine heeft bij het wrak van de Urker Kotter in het kanaal... een duik gemaakt met een onderwaterrobot. Er worden nog twee opvarenden vermist van de kotter Morgenster... die een week geleden verging. Twee van de vier opvarenden zijn al dood uit het water gehaald. Het is nog niet duidelijk waardoor de kotter is vergaan. Duitse autoriteiten hebben invallen gedaan bij kantoren van Imtech en andere technische dienstverleners. Ze doen onderzoek naar belastingfraude en het overtreden van de mededingingsregels bij de bouw van energiecentrales van Essent en RWE. Volgens een klokkenluider hebben Imtech en andere bedrijven RWE en Essent voor miljoenen euro's opgelicht door de prijs kunstmatig op te drijven. Volgens Imtech zijn bij het bedrijf geen misstanden gebleken. Staatssecretaris Van Rijn heeft in de Tweede Kamer zijn excuses aangeboden voor de problemen met de pgb's. Sinds 1 januari lopen de betalingen van het persoonsgebonden budget via de Sociale Verzekeringsbank en daarbij blijkt veel vertraging te ontstaan. Veel zorgverleners hebben nog geen geld gekregen. Het CDA eiste gisteren excuses en PVV en 50PLUS sloten zich daarbij aan. Het CDA zei gisteren dat er ruim van tevoren was gewaarschuwd voor problemen. Vakbond CNV sleept V&D voor de rechter. Die warenhuisketen zit in zware financiële problemen en eist dat het personeel 6% van het salaris inlevert. De vakbonden CNV en FNV hadden V&D een ultimatum gesteld om die eis van tafel te krijgen. En V&D heeft daar niet op gereageerd. Het verkeer heeft vooral in het midden van het land last van winterse buien. Onder meer op de A28 en de A12 staan lange files op met sneeuwbedekte rijbanen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid. Er wordt wel gestrooid, maar vanwege de files niet overal. De A1 was tussen Hengelo en Apeldoorn na een ongeluk al de hele dag afgesloten. Het weer, vanavond en vannacht nog meer van die winterse buien. Het gaat bijna overal vriezen met minima van min 6 graden.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 Dat je dan helemaal staat, Firestone. Ja, als je wat uh, op hebt en zo. <laughs> nee, dat, oh nee, dat niet. Dat doe ik niet. Nee, ik ook niet. Echt niet? Heet gedaan? geen pillen, nee, nee, nee. Ik, nee, ik ook geen pillen, zeker niet. Nou, laten we ik een keer eens proberen. Gewoon <laughs> een keer onder invloed radio maken, <laughs> dat is toch geweldig? Met onder invloed van ecstasy? Ja, nou ja, wat dan ook. Of gewoon een biertje. Ja, maar dat zijn geen pillen. Paracetamolletje. is <laughs> de jonge Hond, hond, hond. de jongen. Hond, hond, hond, hond. is de jongen. Hond, hond, hond, hond. Tijd voor de uitslag van Maurice, die jonge hond. De vraag van deze week was... Mijn oma heeft mij wel eens verslagen. Terechtgekomen op de vierde plek Holla. <laughs> Jammer, ik vond dat daar gewoon eh, nummer 1. Ja, dat uh, Ga niet altijd zoals je wilt, hè? Terechtgekomen op een derde plek. Ja, in een gevecht van mantel steunkous in het bejaardentehuis in plaats van mijn penthouse. Terechtgekomen op plek 2. Nee, ik win altijd. Dat is mijn beleid. En terechtgekomen op de eerste plek. De plek waar je als artiest was staan in de top 40. En als wielrenner in het wielrenklassement. En als Sven Kramer. Nee, die niet, want die gaat altijd af. Het is de verkeerde baan en zo. B. Ja, in oma dingen als koken en schoonmaken. En soms won ze ook nog wel eens met schaken. Dank jullie wel voor jullie reacties. Steffenstein.gmail.com staat ook wagenwijd open voor jullie reacties. Net als ons Twitter-account. ZFM Zo heet het programma niet meer. SFM Ja, het is, ik heb het programma half jaar gedaan. Nou, was je dus ook wel toe aan het nieuws. Ja, dat is ook zo. Steffenstein. Zometeen heb ik, heb ik een onderwerp nodig waar Stijn en ik precies drie minuten over gaan lullen. Oh god. Als die drie minuten ook voorbij zijn, is het ook gewoon klaar. Oh god. Dan stopt het. Oh god. Dan wordt er een plaat ingestart en word je door de beveiliger in je bek gespuugd als je het nog waagt om te praten. Oh, dat vind ik wel lekker. Ja. <laughs> drie minuten de tijd. Eh, en welke, waar we het over gaan hebben in die drie minuten, dat ligt compleet aan jou. Je kan een eh, mailtje sturen, stefenstein.gmail.com. Je kan ook uh, twitteren, dus at stefenstein. It rides no longer on me. It's critical on me. You stop messing with me. It kills my heart to know. You don't think this love could grow. Cause anywhere you go, you know I would follow. Cause I'm free, there's about you. Het Sleepless hier bij ZFM. En ik maar denken dat ze geen internet hebben in Emmen. Maar het, ga je nou, wanneer ga je nou over ophouden dan? Eh, Jij komt uit Hoofddorp hoor, ik wil niet veel zeggen. Hoofddorp is ook een kneuzendorp, mag ja, je nou, ook gewoon no, zeggen. Ook een kneuzendorp, een kneuzendorp, ja. Hoofddorp is een, is een vrij saaie omgeving. Ja, dankjewel. Het leven in bloei. Nee, ja. nee. nee maar de webcams liggen eruit, die zijn overbelast. Nou jongens, we zijn gewoon trots op jullie. we zijn allereerste trots. Jullie hebben fantastisch gedaan. Anderhalf uur nog niet eens en de webcams liggen er nu al. Ga zo door. volgende, volgende week weer. ja, gewoon eh, elke week de webcams week, Met je tissue, gewoon een hoppeteetje. cfm-live.nl Staan de webcams op. Er zijn twee technici misschien dat die er iets aan kunnen doen. Ehm, we gaan het dus hebben drie minuten over wat je zou doen... als je voor een dag een vrouw zou zijn. Ik zou eerst wel hopen dan dat ik ongesteld zou zijn. Gewoon om eens te weten hoe dat voelt. Nee, dat zou ik juist niet willen. Ja, maar vrouwen die zeuren daar altijd over. Dus ja, maar vrouwen zeuren sowieso altijd. Dus oh, dat heeft nou niks met ongesteldheid te maken. Tour? Nee, maar dat is toch gewoon zo? Oké, we gaan het dus gewoon over vrouwen hebben. We gaan het eigenlijk over vrouwen hebben. Maar heb jij het idee dat vrouwen meer... Nou ja, wat het natuurlijk is. Vrouwen praten, dat is ook een keer onderzocht. Ongeveer tien keer zoveel woorden op een dag dan mannen. Ja, maar ze, de helft minder van is gewoon interessant dat zegt, wij zijn mannen zijn gewoon veel efficiënter met wat wij zeggen. Is dat wij hebben gewoon tien keer zo weinig woorden nodig. Voor Om hetzelfde. voor, een keer zoveel interessantheid. Nou, het, is, het schijnt ook echt zo te zijn dat, dat mannen zeg maar communiceren om iets te bereiken. En dat vrouwen gewoon communiceren om het communiceren. Ja, ja. ja, het zijn gewoon... Eh, ja. Gewoon, Ik ga weer dingen zeggen waar ik helemaal niet... <laughs> helemaal spijt van ga krijgen. Nee, nee, nee, nee. Maar, dat, dus, maar zeg maar, als je dan een dag een vrouw zou zijn... zou je dus ook zoveel lullen. Ik zou gewoon de hele dag aan mijn tiet zitten. <laughs> Misschien dat je wel helemaal... Dat zou iedereen doen. Geef ja, gewoon tuurlijk. tuurlijk. Je, je, bent een vrouw. En, maar dat is dus dan de vraag in deze vraag. Um, hou je dan ook van vrouwen? Of ben je nou? Ja, maar ja, ja, nou, het zou me ook eens spannend lijken om als vrouw wat met een vrouw te doen. Ja, maar dan heb ik... Ja, aan de ene kant heb ik zoiets van... van dan zou ik het gewoon met een man... Gewoon kijken hoe dat Nee joh, dat zou toch raar zijn? Ja, maar dat is ook wel weer heel erg raar. Oké, oké, ik heb een leuk raar voor je. Ja? Oké, stel je hebt een moeder en je hebt een vriendin. Ja? En je moeder zou het hoofd... Oh nee, nee, nee, wacht. Wacht even. Nee, wacht. Je moeder zou de ziel van je vriendin krijgen. Ja? En je vriendin zou het lichaam van je moeder krijgen. En je moet één van de twee moet je neuken. Wie zou je dan doen? Je moeder, maar dan met de ziel van je vriendin. Of je moeder met het, lichaam van je vriendin. Snap je nog? Wat is dit voor een zieke vraag? Ja, eh, nee, daar dacht ik ook over na. Dat is, gewoon, dat is gewoon de vraag van het leven. En wat zou jij dan kiezen? Weet ik niet. Ik, zou, ik, weet het ook eh, echt niet. Ik zou het echt niet weten. Ik zou geen, geen van beiden. Je moet kiezen, want anders gaan ze niet terug in elkaars lichaam. <laughs> Oh, je moet, ze, je moet, je moet in hun lichaam. Ja, je moet één neuken om hem terug te krijgen in het lichaam. Het is, dit is een soort van de kikkerzoenen, maar dan net even iets anders. Ja, nou, dat ken ik dan weer niet, maar je dat is toch ziek je, je kent toch die klassieke sprookjes dat je een kikker moet zoenen en dat het een prins wordt? Ja, maar kikkerzoenen, dat is nog iets anders. Je moeder neuken, <laughs> dat is toch wel een stapje verder. Net als de negerzoenen mag niet meer, hè, binnenkort de kikkerzoenen. dat de kikkergemeenschap vond dat helemaal niet leuk. <laughs> die, die hebben erover gekwaakt. Oh, oh ja, dat is een goeie. Nee, dat is ehm, echt heel slecht. Maar goed, ehm, als jij een vrouw zou zijn, ja, ik zou dan toch gewoon ja, even gaan gewoon kijken hoe dat is. Oh, ik krijg een F van mijn moeder. Ja. <laughs> Doe even lief over vrouwen, anders heb ik straks geen vrouwelijke luisteraars meer. <laughs> anders kook ik niet meer. dit ik ben gewoon 18. Zou ik nu gewoon me nog moeten verontschuldigen aan mijn moeder? Ja. Je moet je altijd verontschuldigen tegen je ja, moeder. Ja, maar mijn moeder die Zo werkt, het, zo werkt het leven gewoon. Ja, maar ik woon op mezelf, ik ben 18 en dan kan ik toch... Dan hoeft en dat toch niet meer. alsnog, je moeder blijft de belangrijkste persoon in nou, je hier, leven. Hierbij, sorry mama. Ik zal vanaf nu even wat lief over vrouwen doen. Nou, je hebt nog 16 seconden in dit item voordat je je bek gespukt gaat worden... Um, om te vertellen wat lief tegen je moeder. Uh, mam, je hebt me goed opgevoed. Ik hou van je. Door jou zit ik niet hier. Uh, ja, succes. Met wat? Nou, weet ik eigenlijk niet. Goed. Nou, dat was het onderwerp van deze week. Heb je nou ook een lekkere suggestie voor een onderwerp? Stuur dan even een mailtje naar stemsopstein.gmail.com. is dat vliegtuig van vanochtend. <laughs> Oh, je bent echt slecht, jongen. Waarschijnlijk, soon, waarschijnlijk wordt dit echt onze laatste uitzending. Ja, de studiobaas zegt direct kappen met jou. Het is gewoon kut. Het is gewoon pure kut. Intwine Happy zometeen naar Ed Sheeran. You need me, I don't need you.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 Avicii komt eraan de date. Ook Calvin Harris en LSO Eerst je weer date. Stijn Duursma. Vanavond en vannacht een enkele sneeuwbui en meest lichte vorst tot lokaal min 5 graden. Morgen was zonneschijn, maar ook wolkenvelden met een verdwaald vlakje sneeuw. Bij een matige noordoostenwind stokt de temperatuur bij 0 tot 2 graden. Vrijdag veel, vrij veel zon, maar vanwege de noordoostenwind wel koud. en Stijn. Met de hits van ZFM. Jana Grande. OG, Galantis. ZFM. I might be anyone, a lone fool, out in the sun. Your heartbeat of solid gold I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so sun, your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so Waiting for the fire to light like we could do right Be the one that makes freedom is a road We're under control control. Days hier bij CFM. Heb jij enig idee eh, wie eh, die eh, knappe zangart is op dit plaatje? Nee. Ik niet? Nee. Ook niet enigszins? Mm, nee, weet ik niet. Ik heb niet opgelet, sorry. Het is Robbie Williams. Oh. Dat verbaast me. Hij wordt ook helemaal niet genoemd in die plaat. Nou. Terwijl ik zoiets hebben als ik Robbie Williams zou steken voor een plaat. Zou ik het willen zeggen. Ja, dat zou je verwachten. Avicii met Robbie Williams, maar doet hij niet. De hoorde je bij ZFM. En ehm, daarvoor nog Kelvin Harris en Alesso en Hurts dit vergt misschien enige uitleg. Het idee is als volgt. Wij gaan iemand bellen uit eh, onze contactenlijst. En vervolgens dan ehm, geeft die antwoord op een vraag. En die geeft een nieuw nummer door. En dan blijven we net zo lang bellen tot er een keer iemand niet opneemt. En ehm, dan beginnen we met een nieuwe reeks, met een nieuwe vraag. Nou, is dat niet leuk of is dat leuk? Geweldig. En de eerste kandidaat aan de telefoon op dit moment, Maaike. Ja, hi. Uit wiens telefoonlijst kom jij? Nou, uit jouw neem ik aan. Dat, eh, nou, ik weet niet, heb jij Maaike in je... Ken je Maaike? Nee. Maaike wie? Maaike Tibi. Nee. Zo kunnen we op Facebook. Wauw. um, <laughs> Maaike, ben je er klaar voor? Ben je er 100%? ik denk het niet, ik denk het niet, maar ik denk dat het maar gewoon... Ja, druk op, één, druk op één om te bevestigen. Oké, <laughs> komt-ie. De estafette. Jouw vraag luidt als volgt. Hoe wil jij graag versierd worden? Hoe ik graag versierd wil worden? Ja. Oeh. Nou ja, ja, heel spannend. Ehm, ik denk eigenlijk dat er niet echt... Ik denk dat op het moment dat je altijd hetzelfde doet... dat je op een bepaalde manier het altijd aanpakt... dat je het verkeerd doet eigenlijk. Dus je moet gewoon heel uniek zijn. Dat is wel een filosofisch antwoord dan <laughs> Hey, je vraagt het aan mij, dan krijg je zoiets. ja, ik snap je helemaal niks. Hier kan ik gewoon helemaal niks. Ja, wat zij dus bedoelt is dat mensen... Nee, mag ik niet zelf uitleggen wat ik bedoel? Ja, dat <laughs> was... Mij, oh, eh, gewoon een ruzie hebben op de radio? <laughs> nee, nee, nee, nee. Nee, maar ik heb het idee dat um, eh, het beste is als je gewoon bent zoals je bent en gewoon kijkt wat op dat moment leuk is om te vertellen of zo. En als je dat van tevoren al gaat bedenken, dat het totaal niet eh, oprecht is. En waar, waar moet je dan mee beginnen? Wat zou voor bij jou een goede dus, opening Dus geen vaste openingszin als ik dat zo... Eh, ja. Maar, dat is gewoon zo gemaakt, weet je wel? Ja, tuurlijk is dat gemaakt. Die grappen zijn ook vaak heel slecht. Heb jij dat wel eens gebruikt? Een openingszin. Nou, meer als grapje. Ik heb nooit serieus... Maar werkt het ook? Wat? Want als je als grapje iets doet, dan is dat dus juist de bedoeling. Ja, maar dan is het dan misschien ook weer juist jouw karakter. Dat je als grapje toch zo'n openingzin maakt. Dat jij dus gewoon slechte humor hebt. Ja, dat, maar dat, Oké, maar we hebben een bellen, sorry. We dwalen af. <laughs> nee, maar eh, heeft er ooit iemand een keer bij jou een openingzin uitgeprobeerd? Nee. Oh, sorry. Nee, dat was niet de ja, vraag. sorry. We hebben een beller, dat zeg je net zelf. Sorry. Sorry. Mike? Nee, mogen ook wel zelf antwoord geven hoor. Nee, maar ik... Nee, maar misschien dat, dat mijn gezicht op dat moment dat ook niet echt... Eh, dat, mensen op je aflopen met een openingszin. Dat ze, dat ze zien en dat ze denken... Nou, hier ga ik geen openingszin op uitproberen. Want er wordt <laughs> keihard afgemaakt. oh nu ga ik er even opzoeken. <laughs> nu ga je er opzoeken? Nou, nu ben ik ook wel nieuw naar. <laughs> Oké, nou Stijn, doe even op je meest geile stem een openingszin richting Maaike. Nee, nee, ik, ik ben niet goed in openingszinnen. Ik ben niet zo'n versierdertje. Niet? Nee. Moet je toch in teleurstellen. Oké, Hey, Chicky. Hey, ik heb wel een leuke openingszin oh, trouwens. Ja, ik wou net... Nee, oké, ja, oké, ga maar weer. Oké, mijn openingszin is... Jouw kleren zouden perfect passen in een hoopje naast mijn bed. Oh! oh, shit. Maar ja, het heeft nooit gewerkt dus. hey, Maaike. Nee, ik wil net zeggen van je zit wel wow, maar... Nee, dat zou ik niet doen hoor. Dat zou gewoon een beetje raar zijn. Het doet niks bijder hoor ik alweer. Nee, ik ben harteloos, dat weet je toch? Ben je harteloos? Zo. Ja. Dat zijn mijn vrienden, hè? Dit is weer ongelooflijk. hey, Mike. Ja. Deed het pijn toen je uit de hemel kwam vallen? Oh. Ja, echt verschrikkelijk. Ja, je, ze reageert wel positief op die van mij. Oh ja, tuurlijk. Ja, <laughs> ja dat, zo werkt ja, ja, ja, ja, ja. hey, um, Maaike, dankjewel. Alsjeblieft. En dan heb ik nog één vraag voor je. Wie ga jij opgeven voor de estafette? Ja, ehm, Daniel dan. Daniel, oh die ken ik ook. Dat is toevallig. Ja. Nou, wat leuk. Toevallig. En ehm, hoe, hoe denk jij dan dat Daniel versierd zou willen worden? Nou, ik denk dat hij het allemaal wel prima vindt, zolang... Eh, <laughs> zolang, het maar, een hartslag heeft, dan is het helemaal prima. Goed. Zolang het eh, een hartslag heeft, een tieten. Oké, toppertje. hey Maaike, dankjewel. En uh, nou ja, goed, wanneer werd jij dan voor het best versierd? Wanneer was dat? Net. <laughs> Ik denk een halfjaartje geleden of zo. Halfjaartje geleden. En wat zei die persoon tegen jou als eerste? Nou, niet een speciaal iets, nee. Had gewoon goede dansmoves. Zoals ik zei, dat is ook niet echt wat je bij mij moet doen, want dat werkt niet echt. Oké, dus je zegt gewoon jezelf zijn. Kijk, ja. wat een ontzettende Ik denk niet dat ik daar ver mee zou komen. Dan zouden ze allemaal wegrennen. Ja, maar en dan, en dan word je afgerekend op hoe je bent. Nou, als dat kut is, dan heb je, dan heb je pech. Dat, ja, vind, dat vind ik wel mooi afsluiten. Ja, maar je kan het ook wel zo zien dat als iemand jou, jouw echte karakter afwijst... dan ga je daar toch geen goede relatie uit krijgen. Maar het ligt dan meer in diegene dan aan jezelf natuurlijk. Ja, het ligt altijd aan de ander. Het ligt <laughs> altijd aan de ander. De estafette. Oh, dat... Oh. <laughs> oh. je bent echt een flikker. Thanks. Maaike, dankjewel. Oh, we zijn nu op air, toch? We zijn nog steeds on air. Ja, dat wist ik. Ik had die gewoon weer erin geluisterd. Nee, <laughs> Zal ik even gaan rappen, Anders? Ja, ga even rappen op deze 10 seconden. Nee, nee, want dan krijg ik allemaal weer boze dingen achter Oh, ik ben Steen, ik doe het voor de gein. Nee, ik wil Ik ben grote en Stefan is klein. Ja. Voila, Zagbi. Ja. Ik versier al die chicks. En dat is niet niks. Ik, ik steek erin mijn pics. Kunnen we nu ophouden? Ja, we kunnen echt nog makkelijk te worden. Ophouden doe je als je naar de wc moet. Rivers is hier één nobody. Oh my god. vind dit wel een classic, joh. Dit was echt zo'n jeugdclassicje voor mij. Ja, lekker hoor. Heerlijk. Um, Rivers en Chaka Khan, Ain't Nobody hier bij ZFM. Loves me better. Goed. Uh, Goed, wij gaan zometeen iets superleuks doen. Oh. In de team request. Oh, daar hebben we een jingle voor. Ik zit, We hebben we toch geen jingle voor, maar daar hebben we wel een... Daar oh, gesproken. <laughs> helemaal eh, best voor, Annabel de best voor gedaan. Zit ik hier van, nou, hebben we geen jingle. Hebben we wel. Yes, yes, de team request. Nou, is het niet leuk? Vond je die jingle niet leuk? Ja, ik vind dat de mooiste jingle die erbij Oh nee, de, op één na mooiste, hè? Ja, die komt er zo Er komt nog een hele mooie aan. Daar is Stefan Hul trots op. Het thema van deze week is carnaval. En we hebben drie carnavalplaten geselecteerd. En één van die drie gaan we zo meteen draaien. En welke dat is, dat mag jij bepalen. Door even een mailtje te sturen naar stefenstein.gmail.com De keuzes van deze week. Als eerst van de Lawine Boys, Joost. Team, ik neem je mee. Ze denkt dat ik niet bezig ben, niet bezig ben met haar. Dat ik geen gevoelens heb, gevoelens heb voor haar. Of ga je voor het One Two Trio en broodje worst? Lekker drinken, Wat zei je? On the hoes, die moet er ook tussen. Even kijken of ik die heb. Honger, honger, honger, broodje worst. En s'avonds na het stappen dan wil ik een vette hap. Want zonder calorieën dan voel ik... Nee, gast, die staat niet in Spotify nog. Kereltje. Ja, we hebben drie keuzes ook, hè. En die heb ik je gegeven. Ah, ik dus vind gewoon dat hoest er ook bij moet. Ja, maar ik heb, hij staat niet op Spotify. Je hebt toch wel YouTube of zo? Ja, maar dat, werkt, dat, werkt, dat gaat heel ingewikkeld worden. Nou, dan zingen we hem gewoon zelf. Ik ken hem niet. Nee, maar we hebben toch wel eh, songtekst en zo. Hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes. Nou wil jij mijn toyboy zijn? Zo gaat hij. Nee, Stijn, sorry. Oh. Sorry. Zo, moet je dus niet, Sorry, baas. Zo moet je dus niet versieren. Nee, dit, nou, nee, eh, dat, hij nog even naar mij geluisterd. Ehm, Joost, dan kan je dus kiezen. Ik neem je mee. Of broodje worst. Welke wil je horen? Broodje worst. Dat zijn ook echt een ering Echt van die carnavalsnamen. Ja, dat kunnen we, laten gewoon zelf een carnavalsplaat gaan maken. De CFM Carnivals Hit. Welke teamrequest wil je horen?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 Oké. Okay. Coldplay Inc. Hoor die hier bij ZFM. Ik kan heel goed zingen. Dat zijn al die commerciële plaat zitten in. Ja. Deze ook. Coldplay Inc. en daarvoor Hozen. maar nu komt de commerciële plaat, hè? Take Me Church. Nou, behoorlijk. Ehm, we hebben je net drie <laughs> keuzes gegeven eh, voor een carnavalsplaats. Want dat was het thema van deze week. Ik neem en eh, mee, het niemand gestemd heeft, dan eh, <laughs> hebben we het gewoon zelf maar gekozen. heeft niemand gestemd. <laughs> nee, grapje. Nee, er zijn twee stemmen binnengekomen voor de Lawine Boys en Joost. Dat moet je niet zeggen, jongen. Maar het punt is dus nu dat jij wel eigenlijk onhoog dus we gaan die twee mensen die op Joost hebben gestemd nu teleurstellen. Ja, fuck die mensen. <laughs> nou, Blijf maar gewoon lekker weg. Dat zijn dus twee de actiefste luisteraars die mij al 2,5 jaar okay, steunen. Oké, jullie krijgen een gratis CFM-pen, sorry. gratis <laughs> Ik kan je net als Jan van Spuiten en Slikken ergens in stoppen. <laughs> Goed. Ehm, maar jij wil dus gewoon, Onno, mag ik je ja, Ik vind dat echt de carnavalshit van 2005. dat was echt super vals. Ik ben spoorverliefd op een hele nette man. Man! Hij is een stukje ouder, maar ik denk wel dat kan. <laughs> kan! Ik vind het zo'n heerlijke zo'n tekst. Ik dacht, je weet me nooit. En heb ook goed geluk. En het zweet eruit. Maar nog geen uurtje later, later. reageerde hij spontaan. Spontaan. Hij niet alleen zijn pikken. <laughs> en nu zingt elke nicht van Heerenveen tot aan Maastricht. Hey. Oh no, oh mag ik je toyboy zijn? Ja! Oh no, uh dat vind ik toch zo fijn. Oh no, mijn lieve oh no. Ik wil voor altijd bij je zijn. je Oh no. Het is nou gek op jou. Hey. Oh no. Ik wil met jou op jou, Onno, Mijn lieve Onno. Jij bent de man waar ik zoveel van hou. Zo, dat was mooi. Ja, ja, ja. Een foto van je torso staat op mijn telefoon. Phone. Ik vlinders in mijn buik van al jouw machtsvertoon. Toon. Leg me aan je ketting, ik doe alles wat je wil. Aan die ketting. je druk op ons <laughs> leeftijdsverschil. Kom nou hier en help me, ik zit al jaren in de 1, 2, En... deden ze ook alleen maar omdat het rijmen eh, Kut was. Tuurlijk. Oh no. Mag ik je toyboy zijn? Oh no. Dat vind ik toch zo fijn. Oh no. Nou, oh lieve oh no. Ik wil voor altijd bij je zijn. Oh no. Mag ik het gek op jou? Oh no. Nou. Je zei net nog, ik ga niet meer on-air zingen. Ja, oké. Nou ja, als ik gewoon in zo'n enthousiaste sfeer kom, dan ben ik gewoon niet te houden. Kijk, gaan we carnavallen samen? Uh, Stef en Stijn on tour.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 Maar nu eerst het NOS nieuws van...